Jobboot met het NOS Journaal. Alle EU-landen hebben ingestemd met de bekrachtiging van het klimaatakkoord... dat vorig jaar is gesloten in Parijs. Polen had grote bezwaren tegen het verdrag... omdat het land voor een groot deel afhankelijk is van kolenproductie. Maar Polen stemde toch voor. Aangenomen wordt dat er toezeggingen zijn gedaan aan Polen... maar daar zijn nog geen details over bekend. Het klimaatverdrag treedt in werking als landen die bij elkaar zorgen voor 55% van de uitstoot hun toestemming hebben gegeven. Met de ratificatie door de EU wordt dat percentage nu gehaald. Het wordt goedkoper om een voltijdstudie in delen of per vak te volgen. Minister Bussemaker heeft deze wens van studenten en van regeringspartijen VVD en PvdA vastgelegd in een wet. Nu betalen studenten het volledige collegegeld van rond de 2000 euro voor een studiejaar. Ook als ze maar een deel van de vakken doen. In de nieuwe wet staat dat onderwijsinstellingen mogen experimenteren met betalen per studiepunt. Volgens Bussemaker is het een experiment waarmee duidelijk moet worden of meer mensen hierdoor kiezen voor het hoger onderwijs. Minister Plasterk vindt dat de kinderombudsman aangifte moet doen bij de politie. Kinderombudsman Kalverboer is vanmorgen, na haar verklaring dat Zwarte Piet moet veranderen, tientallen keren bedreigd. Plasterk vindt dat juist mensen in een voorbeeldfunctie bedreigingen niet over hun kant moeten laten gaan. PvdA-leider Samson vindt dat bedreigers en schelden zich moeten schamen. Als Zwarte Piet verandert is dat volgens hem niet het einde van Nederland. De politie heeft in een appartement in Hamburg een levende baby en een skelet van een babytje in een koffer aangetroffen. De 19-jarige bewoner van het pand waarschuwde de politie toen hij de koffer ontdekte. De toestand van de baby is stabiel. Vermoedelijk is een vrouw van 22, met wie de man samenleeft, de moeder. Later vonden agenten ook restanten van een derde kindje in een container bij het appartement. De vrouw is op haar werk opgepakt. Het weer, geleidelijk meer zon, temperatuur 16 tot 19 graden. Hier en daar nog kans op een bui, vanavond opklaringen en overwegend droog. Morgen af en toe zon en ook geregeld een flinke bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Zondag minder warm en kans op buien met hagel en onweer. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Afrit Bunschoten ruim 20 minuten vertraging. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Breukelen 2 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 2. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Papendrecht een kwartier... Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging.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 Spin round me, girl, and give me the, give me the. Top wine, girl, and give me the, give me the. Body look fine, girl, give you're spinning it. Rotate your body, come in, love, you're spinning it. Rotate your body, come in, love, you're spinning it.